slachtoffers worden op een andere plek op het monument gegraveerd. De organisatie bij de politie die 50 jaar geleden met de hand een slachtofferlijst heeft gemaakt. Een aantal pensioenfondsen zal dit jaar al korten op de pensioenuitkering. Het pensioenfonds van de notarissen deed het vorig jaar al. Het fonds van de glas- en verfindustrie en het pensioenfonds cultuur verlagen de uitkeringen dit jaar. De Nederlandse bank verwacht dat dit jaar 125 fondsen zullen aankondigen dat de pensioenen volgend jaar omlaag gaan. Rusland heeft een invoerverbod afgekondigd voor geiten en schapen uit Nederland, omdat hier het Schmallenberg-virus is opgedoken. Rusland voert ook geen vlees meer in en net als Mexico geen embryo's en sperma. Staatssecretaris Bleker zegt dat er geen aanleiding is voor dergelijke maatregelen. De twee landen zijn overigens geen grote afnemers. Het aantal gedwongen woningverkopen is het afgelopen jaar met meer dan 30% gestegen ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster. Door de economische crisis kunnen steeds meer mensen hun hypotheek niet langer betalen. Het aantal executieveilingen nam toe van ruim 2000 in 2010 naar ruim 2800 in 2011. Het weer. Op steeds meer plaatsen regen. Vanavond stijgt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen in het noorden buien en 8 graden. Dit... is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een normale avondspits. Er staan 35 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Nooddorp 6. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Bunnik 9. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit en Rode Reis 7.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 Dat is eh, deze producer Paul Worley wel gegeven hoor. Hij heeft eh, daar een hele mooie hand voor om echte dynamiek in de muziek terug te brengen. Ook in het eh, eigenlijk zo rustige nummer Hello World van Lady Antebellum, geschreven door niemand minder dan Tom Douglas. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music. En dit is dan ook weer echte country van Josh Turner. Rory Borg heeft het geschreven. Zelf ook een hele goede There's a slow moon rising It's shining on your skin The way your body moves me I know there's no was anything I could resist I'd have to be from another planet Where love doesn't exist I wouldn't be a man If I didn't feel like this I can feel could resist I'd have to be heel veel zelfkennis hoor, deze Josh Turner. Baker en Myers, redelijk onbekend in de country scene. A little bit of money. I can still Een paar eh, jaar geleden, kan ik nu al zeggen, want eh, ik heb het over eh, oktober 2010 en we zitten nu per slotverrekening in 2012, werd er een aankondiging gedaan van de company van Keith Urban. Wij gaan een nieuwe cd uitbrengen. Helaas, in Nederland of in Europa is hij niet uitgebracht. Wel in Amerika. En daar heeft hij hoge ogen gescoord hoor. Put you in a song. I'm just a guy who wishes that I is ook zo'n dame waar we al veel van gehoord hebben hoor. Linda Davis. Ik weet wel van The Prince of Egypt. Daar heeft ze ook zo'n prachtig nummer op gezongen samen met Randy Travis. Dit is Walk Away. What do I do now that our love's come to de maatschappij weer toestemming gekregen om wat eh, cd's te downloaden. Onder andere deze van Chip Taylor en The New Ukrainians. Prachtige cd. Words that were spoken It was the passion of the spring. He was the baby. And half forgotten in the passing of time, the real crime. Brother to brother, with backs to each other, the war sign. And in the passion of the spring baby. Come back, mama, mama, sing him a song. Tell him all that was wrong. Tell him all that you had that was bad. Tell him all that was good, mom. You know that you should, mom. Remember the good. him go. Words that were spoken in the anger of youth only had truth. Touched by the child, Touched by the child bride, while deep inside her lie the real truth. He was the passion of the spring. He was the baby and in the passion of the spirit. The baby. the baby. And in the passion of the spring came the baby. Eh, we hebben 16 tracks staan er maar liefst op eh, deze cd. Een aantal door hem zelf geschreven, een aantal door eh, andere. Chip Taylor en de New Oak En hij laat op deze cd ook een klein beetje horen hoe dat de sfeer is in zo'n studio als hij aan het opnemen is met zijn mensen. Yeah, yeah that sounds good. All right, here we go, boys. Well, be kind, be kind, be kind to all humans. Now, don't you yell and don't you tell stories straight out of school. And don't you fault them, just fault them. Clear or troubled waters. And be kind, and be kind, and love a human that's the way it is, right, boys? You feel that way? Bjorn, you feel that way? Yeah. John, you feel that way? Okay. All right. Well, we'll just share the share those good feelings with other folks, and be fair. Just be fair and be fair to all humans. Do not seek restitution. Every time one screws up, don't point a finger, don't linger on all of their frailties. Just be kind, just be kind, and love a human today. Boys, we're going to the bridge at one, two, and be kind, be fair. fair. Don't you call out them bastards be calm, bite your tongue as they drag you through the mud. Cause in time they may change, but this is making me nervous. Boys, all the one. Cause if it waddles and if it quacks, well, that fuck is a duck. And be kind Be kind to all humans. Be fair. Just care. And love a human. Today. Love some humans, Johnny. if it waddles, if it quacks. <laughs> well, uh, <laughs> that fuck is a duck. Ja, dat kun je maken als je vrije, vrije tijd hebt in de studio en die allemaal betaald wordt door... Trainwreck Records. Zo heet die, eh, die platenmaatschappij waar hij eh, al zijn cd's mag opnemen. En dan kan hij zich veroorloven om af en toe eens een keertje gewoon eh, ja, wat gek te doen in zo'n studio. Hij noemt deze cd Fuck All The Perfect People. En dat is eigenlijk gekomen door, door de bassist. Want die, ze waren ergens aan het optreden en daar was een, een man. En die had overal op elk liedje had hij wel commentaar van wat hun daar op het podium deden. En achteraf toen zei die bassist zomaar Fuck All That Perfect Perfect People. En toen zei deze Chip Taylor van, dat is de titel voor een liedje. Ja, niet iedereen zou dat zomaar durven hoor, een eh, cd te noemen, for All The Perfect People. Want ja, dat woordje fuck, het is geschreven als F, sterretje, sterretje, K. To be or not to be To free or not to free to crawl or not to crawl. Fuck all those perfect people. To sleep or not to sleep. To creep or not to creep. And some can't remember what others recall. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. No, I'm not talking about you. to stand or not to stand, to plan or not to plan, to stall or not to stall. Fuck all those perfect people, to drink or not to drink to think or not to think. Some choose to dismember your rise and your fall and fuck all those perfect people. Sleepy eyes, walls through. Well, I'm not talking about you. to sing or not to sing, to swing or not to swing. Hell, he fills up the silence like a chalk on the wall. Fuck all those perfect people. to pray or not to pray, to sway or not to sway. Jesus died for something or nothing at all. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes, walk passing through. I'm ah, not talking. 16 tracks op deze cd en ik denk dat die eh, binnenkort, want eh, de straatdatum, de street date zoals ze dat zo mooi kunnen noemen, is 25 eh, januari. Dus u hoeft nog niet naar uw favoriete platenzaak te sjorren, maar binnenkort dan kunt u hem daar dus gaan kopen denk ik. En datzelfde geldt ook voor een cd'tje, de Sleepy Man Banjo Boys. dat eh, de banjo-speler net 9 jaar oud is. Johnny Mizone, zo is zijn naam. En zijn broer Robbie, die speelt uh, fiddle, die is net 12 jaar. En Tommy, 14 jaar op eh, gitaar. Eigenlijk wil ik u nog wel één nummertje van deze cd laten horen. Dat is een, ja, een, een, eigenlijk een heel bekend nummer, wat zij dan weer omgezet hebben. En op de cd, hoe staat ook ook van... Ja, het is eigenlijk een, een, een aantal jongens die zich bezig zouden moeten houden met de hip-hop en house en dat soort muziek. Maar ze laten zich beïnvloeden door Flat and Scruggs, de Stanley Brothers. En ga zo nog even door. Sleepy Man, Banjo Boys. En als u zegt van het is onbegrijpelijk dat dit is, ik geloof er helemaal niets van. En u bent in bezit van eh, een computer en u kunt op YouTube, ga maar eens gewoon naar YouTube en tik maar eens in Sleepy Man, Banjo Boys. En u zult versteld staan van de muziekkeuze van deze heren. Singer-songwriter Joey Mutt uit Amerika samen met haar Lost High Rollers. En dit is ook zo'n cd die eind deze maand uitkomt hier in Nederland. Hey, little darling. Continental Records hier in eh, Nederland. Eh, die hebben hem uitgebracht, deze cd, hier althans in, eh, in Europa. En als u wilt weten waar zij in de maand februari hier in Nederland op het podium staat, moet u gewoon eens gaan naar die, naar die website van een Continental Records Songs hier in Europa. Terug naar de echte country, hè? Betten Forever on You, Tony Tolliver. Never put a nickel in a slot machine Never put a dollar in the lottery I wouldn't bet two bits on a one-horse race Yeah, I work hard at playing it safe Here I am laying my heart on the line All of my love on one of a kind I've never been known as a gambler With a chip on black and a chip on red And even those odds aren't good enough You're the one sure thing I'm sure of soms dan kun je wel eens hele goede voornemens hebben. Ja, heel veel mensen die zeggen zo rond 1 januari, ik stop met roken, ik stop met drinken. En dan zijn er misschien ook wel bij die zeggen, ik stop met vrouwen. Nou, Rodney Atkins, hij heeft het ook geprobeerd hoor. I got a call from my best friend this evening. He said he wasn't going out. Well, the skies on Friday night Yeah, he was gonna change For his newfound flame To keep her satisfied And I just laughed and said <laughs> Hey man, well go ahead and try Cause I gave up smoking Drinking last night, it was the worst 15 minutes of my life. I've heard it said that too much fun will kill you. And I'll be the first to tell you that I don't take it from me Don't believe all that hype Cause I gave up smoking Women And drinking last night And it was the worst 15 minutes of my life <laughs> That's right zijn 15 eh, zwaarste minuten van zijn leven, want hij was gestopt met roken, drinken en hij was ook alle vrouwen vergeten. Althans, dat zegt Rodney Atkins. Deze toon herkent u beslist wel hoor. Crying Time, ooit geschreven en een hit geweest voor Buck Owens, maar nu gezongen door The Candles. can see laat ik helemaal aan u over hoor. Dit nummer eh, gezongen door de Candles of het origineel van niemand minder dan Buck Owens. <laughs> Ja, nog even wachten en dan kunnen wij ze ook weer horen hoor. De Summer Nights. En we kunnen ze ook weer meemaken natuurlijk hè. Lekker op een terrasje met een glaasje in je hand. En dan luisteren naar prachtige muziek als dit. Rascal Flatts, Summer Nights. ladies, it's time to pop that top. And fellas, I know you're ready to ride. We went crazy, grew up, all went along. And school is out, so let's get it on. Flip-flop tents and some white sand.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 Bij een zelfmoordaanslag in het zuiden van Afghanistan zijn zeker 12 doden gevallen. Ruim 20 mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd in de provincie Helmand. Een terrorist blies zichzelf daar op toen hij met zijn motor over een brug reed. Bij een andere aanslag in Helmand werden vandaag een topman van de Afghaanse inlichtingendienst en twee van zijn lijfwachten gedood. Een aantal pensioenfondsen zal dit jaar al korten op de pensioenuitkering. Het pensioenfonds van de notarissen deed dat vorig jaar al. Het fonds van de glas- en verfindustrie en het pensioenfonds cultuur verlagen de uitkeringen dit jaar. De Nederlandse bank verwacht dat dit jaar 125 fondsen zullen aankondigen dat de pensioenen volgend jaar omlaag gaan.